Ik heb zo'n wa, wa, wa, zinnig gedroomd. Ik werd een KKKK, doos stroom. Iedereen zei, hou je van mij? Waar waanzinnig, maar heerlijk gedroomd. Eens in het jaar, een droom is zo raar, dat je het niet gauw vergeet. Zilveren zang, een zoen op je wang, iedereen wil met je mee. Bij het ontwaken bedenk je beschroomd, Niemand iemand vertelt. Ik heb zo'n wa, wa, wa, droom. Ik was zo mooi, mooi, mooi. Wat zegt die gewoon? Iedereen die pa, ik ben het pipa. Daarna werd ik gekust en gekoopt. Ik heb zo'n wa, wa, wa, waanzinnig droom. Ik werd met k, k, k, k, doos overstroomd. Iedereen zei, hou je van mij? Wa, waanzinnig, maar heerlijk gedroomd. Diep in de nacht, totaal verwacht. Duizend je hoofd van geluk.